4 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. PVV-raadslid Martijn Storm uit Emmen is veroordeeld voor het doen van een valse aangifte. Hij meldde in juni vorig jaar bij de politie dat hij werd bedreigd. Storm kreeg een taakstraf van 150 uur en een voorwaardelijke celstraf van een week. Het raadslid stelde dat de bedreigingen s'nachts waren begonnen nadat de PVV in een vergadering had gepleit voor een verbod op religieuze uitingen in de raadzaal, zoals keppeltjes en hoofddoeken. Waarom hij een valse aangifte heeft gedaan is niet duidelijk. Storm is zelf niet verschenen voor de rechter. De omstreden Franse komiek Dieudonné is in Parijs veroordeeld tot twee jaar cel en een boete van 200.000 euro... wegens belastingontduiking en het witwassen van geld. Hij had ruim 1 miljoen euro aan inkomsten uit zijn shows niet opgegeven aan de Belastingdienst. Dieudonné werd in 2015 door een rechtbank in Luik nog veroordeeld tot een celstraf en een boete wegens het aanzetten tot haat. Bij een optreden had hij zich discriminerend en antisemitisch uitgelaten. Eerder werd hij in Frankrijk veroordeeld voor het verheerlijken van terreur. En Iran dreigt een Britse olietanker in beslag te nemen... als de Iraanse tanker die bij Gibraltar aan de ketting ligt niet wordt vrijgegeven. Dat valt althans op te maken uit een tweet van een commandant van de Iraanse revolutionaire garde. Britse mariniers namen de Grace One donderdag in beslag. De tanker was met Iraanse olie op weg naar Syrië. Had een omweg gemaakt via Kaap de Goede Hoop. Iran is een belangrijke bondgenoot van de Syrische president Assad... en zowel tegen Syrië als tegen Iran zijn internationale sancties van kracht. Het weer, vanmiddag zonnig, soms wat bewolking, maar het blijft overal droog. Het wordt van 19 graden in het noorden tot 26 in Limburg. Morgen in het zuiden vrij zonnig, daar kan het 27 graden worden. In het noorden blijft het bewolkt, daar kan ook wat regen vallen...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 Ik voel me top, dus ze erop. Helemaal gek in mijn kop. Dus doe uw handen ook zelfs zonder deo. En ga harder dan de Ford Mondeo. Morgen pas aan de zeo. Kut, kut, kom op. Wat een feest, niet normaal.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 www.zfmzandvoort.nl dan eet ik weer patat. En daarna ga ik een borrel halen bij ons in de stad. En als ik s'nachts naar huis toe ga, shawarma onderweg. Dan is het maandags echt weer tijd voor doktersoverleg. En weet u wat mijn dokter zei? was zware check. En als ik dan weer honger krijg, nog even langs de mek. En daarna naar de voetbal toe, ik sta weer buiten spel. Ik ben het beste in de derde helft, ja dat begrijpt u wel. En weet u wat mijn trainer zei? Van al het eten en de dingen die ik deed. Ik kijk dan in de spiegel, het is echt geen gezicht. En ik denk dan bij mezelf, je bent te kort voor jouw gewicht. En weet u wat mijn weegschaal zei?